Demons Ree met het nws journaal Er zijn camerabeelden van het ongeluk in het stadion van FC Twente. Burgemeester Den Oudste van Enschede zei dat te zien is dat het dak van het stadion instort. Hij zei dat het lastig is om een oordeel over de beelden te geven. Bij het ongeluk kwam een man uit Nijverdal om het leven. Van de gewonden is er zeker één in levensgevaar. De gemeente, de arbeidsinspectie, TOM en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoeken het ongeluk. Het aantal zelfmoorden in de EU is de afgelopen jaren gestegen en dat komt bijna zeker door de financiële crisis. Dat schrijven onderzoekers in het Britse medisch tijdschrift The Lancet. Ze vergeleken de zelfmoordcijfers van 10 EU-landen van de jaren 2007 tot en met 2009. En daaruit bleek dat in 9 van de 10 landen, waaronder Nederland, het aantal zelfmoorden met 5 tot 17 procent steeg. Vooral in Griekenland en Ierland beroofden meer mensen zich van het leven. Het zwaar beschadigde hunebed in het bosgebied bij Emmen kan volgens deskundigen worden hersteld. Vandalen hadden een vuurtje op en onder het hunebed gestookt en daardoor was een grote dekkei gebroken. Staatsbosbeheer is van plan de stukken met speciale lijm en stalen pennen weer aan elkaar te zetten. Als de benodigde 15.000 euro op tafel komt, kan het hunebed in september worden gerestaureerd. De Haagse viswinkel Simonus is de winnaar van de nationale haringtest van het AD. Twee jaar geleden scoorde de haringhandel nog een 0 in de test, maar dit jaar staan ze bovenaan met een 10. Volgens de eigenaar is de winkel in de afgelopen twee jaar van leverancier gewisseld en werd de zaak verbouwd om betere kwaliteit te kunnen leveren. Verder kreeg het personeel bijscholing. Het was de dertigste keer dat de krant onderzoek deed naar de kwaliteit van de haring. En dan het weer, wisselvallig met buien, de meeste in het westen en noorden, maar er is ook zon. Het wordt ongeveer 21 graden, in twee kenden, geleidelijk minder buien en weinig verandering in temperatuur. Dit was het... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. E Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Gooimeer en Muiden 5 kilometer.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 Twee uur jazz op de zondagmorgen. Wat een verwennerij toch laat ik tegen mijn gewoonte in eens beginnen met een zanger. Een gentleman nog wel. Zijn dubbel cd kocht ik eh, onlangs in Duitsland voor slechts 1 euro. Niet omdat het inferieur is, maar omdat het gewoon niet meer gedraaid wordt. Maar het is ook niet allemaal stevige jazz. Maar prachtig gezongen. Meld mee met All in Love is Fair. love is fair Love's a crazy game People vow to stay In love is one, they say And all is changed with time the future none can see The road you leave behind Ahead lies mystery Als hij in zijn jeugd geen TBC had gekregen, was de Canadees Oscar Peterson wellicht trompetist geworden. Maar door zijn ziekte koos hij voor de piano, want daar gaf zijn vader hem ook les op. En al snel verwierf hij de reputatie een technisch briljante, melodisch inventieve jazzpianist te zijn. In 1949 trad hij voor het eerst op in Carnegie Hall in New York en kort daarna was hij een veelgevraagd muzikant. 1959 nam Peterson met Ray Brown op bas en Ed Thigpen op drums een album vol muziek van Jerome Kern op. En daarvan hoorde u zojuist The Way You Look Tonight. Ik kreeg het verzoek een stukje oude jazz te laten horen. En dat is een mooie gelegenheid om een album te pakken uit de jaren 30 van de broers Jimmy en Tommy Dorsey. In die tijd konden zij nog samen door één deur. Zo klonk hun band in 1935 met een diplomaus Blues. Met een klarinet solo van Jimmy Dorsey en op trompet George Though. Onderwijzer Abel Meropol schreef in 1937 de song Strange Fruit. Dat was een protest van hem tegen het racisme en vooral het lynchen van Afro-Amerikanen. Twee jaar later zette Billy Holiday het op de plaat en het nummer groeide uit tot een jazzstandard van de eerste orde. Velen namen het na haar op, zo ook in 1995 Cassandra Wilson met een opvallende begeleiding, gitaren en een cornet. En ik vond het mooi. How High the Moon is ook zo'n jazztender die al uit vele kelen en instrumenten is gekomen. In 1988 nam zangeres Diane Reeves het nummer op in opnieuw een opvallend arrangement. En een klein combo. How High the Moon. Somewhere there's music, I'll paint the tune. Somewhere there's heaven, I hire the moon. There is no moon above and love this far away too, until it comes true. to me. somewhere there hedendaagse, <coughs> sorry, hedendaagse jazz van Nederlandse bodem. De Jasper Simpson Group is een nieuwe band van de bassist Jasper Simpson, die in oktober vorig jaar zijn eerste cd uitbracht, Dreams, Thoughts and Poetry. Het was allemaal muziek van Enrico Piranunzi, uitgevoerd door Bert Los trompet en vlugelhorn, Florian Zenker gitaar, Jeroen van Vliet piano, Pieter Bas drums en Jasper Somsen dus op de bas het nummer dat ik draaide was Eindli Milin, ofwel No More Words. Dan nog maar een stukje Nederlands. Hoewel Nederlands, het is de band Cabo Cuba Jazz. En brengt een mix van Cubaanse en Caverdische jazz. En die band heeft zich in Nederland genesteld. Zangeres is Dina Medina, de stem van de Caverdische muziek in Nederland. Riqueza y Valor. Guinea, Guinea. Guinea, Guinea gezicht van Simon Kamigot, die een tijd lang deze muziek van Duke Ellington gebruikte als intro voor zijn verhaaltjes op televisie. Hier in CFM Jazz werd deze mooie ballad geblazen door tenorsaxofonist Scott Hamilton in een sentimental mood. Bel Gilberto, de zingende dochter van Joao Gilberto en zangeres Miuccia, lijkt in populariteit te zijn weggezakt. Wellicht omdat zij het jazzspoor een beetje heeft verlaten. Twee jaar geleden kwam haar laatste album uit, All in One, waarin zij diverse muziekvormen uh, min of meer mixte. En van dat album is hier Sun is Shining. Dat was Air on a G-string, een beroemd werk van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door twee eminente jazzmuzikanten, de Amerikaanse bassist Ray Brown en de Braziliaanse gitarist Lorindo Almeida. Samen vormden zij in 1981 in Duitsland een akoestisch duo. De Amerikaanse jazzzangeres Cheryl Bentine is al vele jaren een van de mooie stemmen in de jazzgroep Manhattan Transfer. Maar daarnaast begon zij ook ooit een solo carrière. Samen met pianist Kenny Barron nam zij onder andere het album Waltz voor Debbie op. En vanmorgen van het album de mooie song I Get Along Without You Very Well. I get along without you very well. Except when soft rains fall And drip from leaves then I recall The thrill of being sheltered in your arms Of course I do But I get along without you very well I've forgotten you just like I should Of course I have Except to hear your name Or someone's laugh that is the same But I've forgotten just like I should What a guy What a fool am I To think my breaking heart could kill What's in store Should I But I should never think of spring For that would surely break my heart Het eerste